Volgens Wilders komt de islam uit de woestijn en kan de ideologie alleen maar woestijnen voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt. De rechtszaak tegen Wilders wordt waarschijnlijk helemaal overgedaan, maar het is uiteindelijk aan de rechter om daar een beslissing over te nemen. De Britse regering van premier Brown heeft alles in het werk gesteld om de dader van de Lockerbie-aanslag vrij te krijgen. Dat bleek al uit uitgelekte Wikileaks-documenten. Het wordt nu ook bevestigd in een rapport van een Britse topambtenaar. Die zegt dat Groot-Brittannië Libië heeft geadviseerd over de mogelijkheden om de terrorist Al-Megrahi uit de Schotse gevangenis te krijgen. De Schotse regering liet de Libiër in 2009 gaan omdat hij nog maar een paar maanden te leven zou hebben, maar hij leeft nog steeds. In de Egyptische hoofdstad Cairo staan nog altijd tienduizenden mensen op het Tahrirplein. De demonstranten willen woensdag en vrijdag weer grote demonstraties houden. En ze zijn niet van plan met de protesten op te houden voordat president Mubarak vertrekt. De onrust is wel afgenomen. Het openbare leven komt weer gedeeltelijk op gang. Zo zijn de banken weer open en is ook de internationale handel weer gedeeltelijk hervat. Cambodja gaat de VN-veiligheidsraad vragen om, met een veiligheidszone, om een veiligheidszone rond een tempel die precies op de grens met Thailand staat. De twee landen beschieten elkaar nu al vier dagen omdat ze allebei aanspraak maken op de historische tempel. De gevechten hebben tot nu toe aan vijf mensen het leven gekost. VN-chef Ban Ki-moon heeft Cambodja en Thailand opgeroepen de vijandelijkheden te staken. Dan het weer nog wisselend bewolkt. De wind is op de Wadden hard tot stormachtig. Vanavond van het westen uit bewolking en wat regen. Morgen minder wind, er is zon en het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS.